Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er lijkt enige beweten in de top van ministers van Financiën van de Eurolanden in Luxemburg. Meerdere landen lijken tegemoet te willen komen aan de eis van Nederland en Duitsland... dat ook banken en verzekeraars moeten meedoen aan een noodlening voor Griekenland. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. Daarvan zouden banken, pensioenfondsen en verzekeraars een deel voor hun rekening moeten nemen. Maar de ministers zijn er nog niet uit hoe hoog die bijdrage wordt. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard die de Europese Unie en het Internationale Monetair Fonds vorig jaar hebben toegezegd. De komende dag praten de ministers verder in Luxemburg. In Marokko zijn de massale betogingen waartoe een jongerenbeweging had opgeroepen uitgebleven. Het drukst was het in Casablanca, waar zo'n 10.000 demonstranten de straat op gingen. Ze vinden dat de democratische hervormingsplannen van koning Mohammed niet ver genoeg gaan. In een buitenwijk van de Marokkaanse hoofdstad Rabat kwam het tot kleine rellen toen tientallen betogers werden aangevallen door aanhangers van de koning. Tot de betogingen was opgeroepen door de jongerenbeweging 20 februari. Die is genoemd naar de dag waarop dit jaar grote demonstraties in Marokko waren. De beweging heeft nogal wat aanhangers verloren omdat er onderlinge ruzies waren. In Brussel is een zeldzaam stripalbum van Kuifje verkocht voor ruim 17.000 euro ging om een eerste druk van het album Het Gebroken Oor. Een originele kleurendruk in het Frans uit 1943. Veilinghuis Banque Dessinée had de waarde van het boek vooraf geschat op 8 tot 10.000 euro. Twee andere Kuifje-albums brachten op de veiling 12.000 en 15.000 euro op. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 10 graden.